your Friday. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Je had natuurlijk een podcast kunnen aanzetten over het politieke systeem rondom de natuurbescherming in Kuala Lumpur. Tegelijkertijd had je ook nog een andere radiozender kunnen aanzetten... waar je natuurlijk rondom deze tijd alleen maar eh, tracks hoort als... Uh, rock it around, de Christmas tree, la la la. En gelukkig heb jij gekozen voor de beste pre-party van het weekend. Dit is een de Slam Mix Marathon. Met in de mix een uur lang swanky tunes en stapel. Je hoort het al. Het is nu al trommel ik weet niet wat een uitspraak is eigenlijk. Het is nu al trommel. Ik heb nog nooit iemand dat horen zeggen, maar uh, kan wel zeggen trommels, trommels, trommels. Ook een man die overleden is dit jaar, hè? de baron van Bassin Adriaan. Wow. Dit is hem, de Mix Marathon. nada vai me parar. Já que tu perdeu, supera. Tira a mão de mim, vou pro baile de favela. This whole life, it's fake, just for social media. I'm shocked. je radio op Slam hebben aanstaan. Swanky Tunes, hierbij bij Slam met Sappoff. Getekend bij Spinning. Grote talenten. Ander groot talent, daarvan zijn foto's uitgelekt. Namelijk in de Epstein-files. Democraten hebben een eh, deel in handen. En die lekken dan iedere keer foto's om het een beetje levend te houden. Zodat Trump op een gegeven moment overstag gaat. Democraten in Amerika hebben nu foto's van Bill Gates op eh, het eiland eh, van Epstein naar buiten gebracht. En eh, meerdere gekke foto's van Epstein. Eh, de mogelijke man die eh, wat nare dingen heeft gedaan in het verleden. Ook vanaf zijn eiland in een kerstoutfit. Als kerstman. heel raar allemaal. Dit is Slam Mix Marathon. Moving with the rhythm like a whirlwind, twisting, dropping every line with precision, no missing. Hit 'em with a venom when I pin it, I'm a menace. Been in the secondary, second, I demand. Moving with the rhythm. back, step back. When I come around, try and kick back, it's that. Know that she into all of that. When I come round me, yeah, what well, get that, get that. Little one liners, liners, yeah, I know they can take that, take that. Let me just wait for the next drop, wait, wait, wait. Flip that, with a step back, step back. When I come around, try and kick back, it's that. Flip that, with a step back, step back. When I come around, try and kick back, it's that. When I come around, try and kick back, it's that. Wait, wait, wait step got step back. When I come around, try and get back, it's that. Know that's the into all of that. When I come round me, yeah, what a get that, get that. Little one liners, liners, yeah, I know they can take that, take that. Let me just wait for the next drop, wait, wait, wait. Sturen bij elkaar allemaal, hè, zeg. Loco, loco, locomotief. Als je van treintjes houdt, zou kunnen natuurlijk. Dit is hem, de pre-party van het weekend Swanky Tunes op je radio. Samen met Sapov. Lekker, hè, zeg. En Daniel stuurt zo... Thomas, dit is eh, niet normaal, maat. Deze set is echt meesterlijk lekker. Hier word ik wel wakker van, hoor. Ah, Dave die, eh, die stuurt een uitdrukking die eh, uit de regio Barneveld komt, blijkbaar. Hij zegt eh, nog gewoon stukken in mijn reet van gisteren. Maar met een mix, eh, mixmarathon erbij gaat het vandaag wel weer. Hij heeft te veel gedronken gisteren met een werkuitje. Oh ja. Marco die zegt goedemorgen, lekker hoor. Marco is er ook nog bij, een andere Marco. Veel Marco's. Lekker hè zeg. Even kijken naar de wegen. Is die vertraging al opgelost op de A15? Bijna. Ridderkerk Oost voorne tussen Vaanplein en Benelux. Daar een half uur extra. En de A44 was ze naar Amsterdam voor eh, de brug over het Oesgeesterkanaal. Daar 13 minuten. Een flitser A7 Bolzwart Den Oever 97.1. We gaan de zon zien vandaag. Het wordt droog na een regenachtige ochtend hier en daar. Met een temperatuur lekker zacht, 11 graden. is the sound that makes you go. This is the sound that makes you go loco. This is the sound. radio op Slam hebben staan. Het is een eh, paar minuten over half acht. Goedemorgen. Swanky Tunes en Stapel is de tweede set van de mixmarathon die 24 uur lang doorgaat. En eh, dan is nu ook duidelijk wat de problemen zijn op de A15. Daar was namelijk de weg dicht. Nu is de parallelbaan open gelukkig. Zorgt wel voor vertraging. A15 de Ridderkerk Oost voorne tussen eh, Vaanplein en knooppunt Benelux. Daar 22 minuten heeft alles te maken met eh, een, vrachtwagen die gekanteld is. Op zijn kantje, rijstroken dicht en eh, alleen maar schroot tussen de twee vangrelen. Daarom is de weg daar eh, dicht. Gebeurde rond half vijf. En eh, dat wordt nog een aardig klusje om dat weg te takelen op een vrijdag. Ja. Half uurtje extra richting Europort is ongeveer de vertraging, dat je dat even weet. Eh, voor de rest vandaag naar buiten gekomen, of eigenlijk vannacht. Foto's uit de Epstein-files. Met ja, ook WhatsApp-gesprekken waarin meisjes van 18 worden verhandeld. En teksten worden geschreven op lichamen van meisjes. Die zijn ook uh, meegenomen in de foto's. Gadverdam. Love, drug, stick out your tongue. Creep along to the beat of the drum. Live fast, die young. Get your kicks cause we run in the town. Love, drug, stick out your tongue. Groove along to the beat of the drum. Live fast, die young. Get your kicks cause we run in the town. Huh? Stick out. your tongue. Groove along. Cause we run in the town. Huh? stick out. Groove along, stick out. Groove along to that beat of the drum. Stick out. Groove along. Stick out. along to the beat of the drum. Live fast, die young. Get your kicks cause we're running the town. Left, drug, stick out your tongue. Groove along to the beat of the drum. Live fast, die young. Get your kicks cause we're running the town. Left, drug, stick out your tongue. Groove along to the beat of the drum. Live fast, die young. Get your kicks cause we're running the town. Left, stick out your tongue. Groove along to the beat of the drum. Live fast, die young. Get your kicks cause we're running the town. Nou, een beetje ongelukkig heb ik het over de Epstein-files... met eh, jonge meiden die verhandeld werden door Jeffrey Epstein. Vervolgens vocale stick-out your tongue. Ja, ik had het niet gepland zo. Sorry jongens. Hey. Uh, Swanky Tunes, off hier in de mixmarathon. Marathon. is erbij en Daan die vraagt nog aan mij ook in de slam... heb of ik nog een kerstvakantie gepland heb staan. Nou, zeker niet. Nee, nee, nee, nee. Tweede kerstdag eh, presenteer ik ook gewoon de mixmarathon. Lekker deze. De eindredacteur die kwam naar me toe, die zei... Eh, Thomas, jij bent toch vrij eh, vrijgezel nog steeds? Een soort van. Ik zei, nou ja, ik heb geen schoonfamilie inderdaad. Nee, klopt. Oké, is goed. Ik ga tweede kerstdag wel zitten. Dus heerlijk, hij zegt. Geen verplichtingen. Gewoon lekker radio maken. Mooi, we zijn erbij. En eh, mocht je houden van dingen in de mix, nou, dat kan natuurlijk uh, op eetbasis ook zijn. Maar goed nieuws, vanaf maandag gaan we los namelijk houden in de Pauze XXL. Je kent het wel, die lekkere lunch, maar dan van ochtends vroeg tot avonds laat. Dit is hem. Jouw favoriete zender, Slam. maken. Swanky Tunes in de mix hierbij Slim. Terwijl, eh, ja, productiviteit goed. De kerstvakantie begint ook trouwens. Wordt eh, druk richting het zuiden. Ook op de A1 veel vertraging richting Duitsland. En de A2 richting eh, de sneeuw. Gaan de mensen naar Winterberg eigenlijk? Ligt daar sneeuw of niet? Ik ga eens even kijken. mistakes, but you know better. Still to keep my dignity. am no beggar. Hip hop saved my life in way I can't explain. It took away my fears, regrets, and my shame, my shame, my shame. Vandaag ligt de sneeuw in Winterberg. Ehm, ja, wel een beetje. Gewoon nep sneeuw ligt er. En het is daar 5 graden op dit moment. Dus uh, eh, verwacht ijsplakken. levert dan wel altijd van die leuke filmpjes op, Winterberg. Maar een keer eh, mocht je denken, wat bedoel je? Dumpert, Winterberg. Al van die papsneeuw, mensen die over elkaar heen vallen. Ja, ik ga er wel goed op stiekem. <laughs> lost Een beetje swanky band, maar het klinkt wel lekker. Swanky tunes, applaus. En ook eh, Sapov samen in de mix bij Slam. Zometeen vriend van de zender, Fenwick Dark komt eraan. Hij heeft eh, heel veel platen klaar liggen, jongen. Het wordt waanzinnig. Zometeen meer Mix Marathon. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix. Eén keuze niets. Waag met je drie beste vrienden de gok van je leven. Vanaf maandag 5 januari op Slam.